Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In een voorstad van Kiev zijn meer dan 300 mensen omgekomen. Dat heeft de burgemeester van de stad Bucha gezegd. Nu de Russen zich hebben teruggetrokken uit die regio wordt steeds duidelijker wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Op gruwelijke beelden is te zien dat tientallen mensen in gewone kleren dood op straat liggen. Bij sommigen zijn de handen vastgebonden, sommigen hebben een boodschappentas vast. De mensen zouden kort voor het vertrek van de Russen vermoord zijn. Het Rode Kruis doet vandaag opnieuw een poging om mensen uit de zwaar beschadigde havenstad Mariupol te halen. Dat proberen ze al dagen, maar het lukt ze telkens maar niet. Ook proberen ze hulpgoederen de stad in te krijgen. In Hongarije kiezen ze vandaag een nieuw parlement. Het zouden wel eens spannende verkiezingen kunnen worden. De zes oppositiepartijen hebben zich namelijk verenigd tegen de huidige premier. Sinds 2010 is dat Orbán die voor staat in de peilingen. Ook is er een referendum over een omstreden wet die kinderen moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. En de ramadan is begonnen. En de eerste iftar, de maaltijd die mensen na zonsondergang samen eten, zit er daarmee ook op. Bij een buurthuis in Amsterdam was het daarom extra druk. Daar maakten ze honderden maaltijden voor mensen die het nodig hebben. Wij organiseren dit omdat eh, er veel armoede nu bestaat. Dus wij helpen mensen voor een bijdrage, zeg maar, voor een eh, bakje eten. Dat hun ook, zeg maar, erbij horen. Niet alleen met mensen met geld. Na twee jaar met allemaal coronaregels is er nu weer een normale ramadan. En dat is best wel fijn. Je bent weer jezelf, eh, je ziet mensen om je heen, eh, samen eten. En eten verbindt. Dus eh, het is gewoon heerlijk. Kan ik niet omschrijven, maar het is gewoon heerlijk. De ramadan duurt een maand en wordt afhankelijk van de stand van de maan op 1 of 2 mei afgesloten met het suikerfeest. Het weer, de dag is koud begonnen, maar inmiddels is het overal boven nul. We krijgen een dag met van alles wat. Zon, wolken, een bui en het wordt vanmiddag een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Mijn naam is Peter den Boer vandaag, presentator en samensteller. Ja, Mulder en Mulder, dat eh, zijn de twee die altijd de openingstune verzorgen. Dit legendarische duo heeft eh, veel op de plaat gezet. En Vivian speelt niet alleen heel goed de bas en zingt ook daarbij. Eh, waarom ik de bas benadruk is omdat ik in dit eh, programma van vandaag... de aandacht een beetje ga richten op de contrabas niet weg te denken in eh, vele jazz samenstellingen, vele combo's, orkesten. En het is nou niet een eh, instrument waarmee je nou eh, als solist de wereld gaat veroveren. Maar toch, de bassisten zijn heel belangrijk. En zeker zingende bassisten. Ik ga nog een stukje in mijn traditie laten horen van Mulder Mulder. Our lovers here to stay. it's very clear our love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. The radio, the telephone, the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh, my dear. Our love is here to stay. Together we're we going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made for a day. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. The radio and the telephone, the movies that we know, may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear. Our love is here to stay. Together we're we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made for a day, but en Tom de Groot. Twee saxofonisten die in eigen beheer eh, iets hebben opgenomen. Een prachtige cd, Live at Home. En wij hoorden het stuk One for Daddy O. Ja, eh, luister, de vaste luisteraars weten dat ik veel Nederlandse jazzmuzici draai. En waarom? Omdat die gewoon eh, internationaal gezien heel goed zijn... En wij eh, ons partijtje letterlijk en figuurlijk mee kunnen blazen. Ik heb nu op de draaitafel liggen Marielle Koeman. Dat is eh, de echtgenote van Jos van Beest aan de piano. Erik Schoonderwoerd op de bas. Nanning, onze, ik denk oud-inwoner, of nog steeds inwoner. Nanning van der Hoop op het slagwerk. En Walter de Graaf, gitaar. En wij horen Marielle Koeman in een eh, stuk Everything I've Got. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. there's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist. And a perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock holes, I've mastered a few. But everything I've got belongs to you for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. Yes, everything I've got belongs to you. in some quarrel we had needs men. June Christie. Round Midnight, een van de beroemdste eh, stukken uit het klassieke eh, klassieke jazzrepertoire. Ik denk dat die hoog staat in de top 10 van stukken die eh, veel op de plaats zijn gezet... en die recht doen aan de term jazz. En van June Christie gaan we naar de trombone van Jimmy Cleveland... Our love, our love is here to stay. Oh, <laughs> Eh, Jimmy Cleveland. En ik heb nu op de draaitafel eh, in de serie eh, Goud van Oud... een cd, Pierre Beck, de e-, Early Years. Beck, geboren in 1925... In 1945 uh, maakt ze van de muziek haar beroep. tot 1965. en dan vertrekt ze naar Spanje en dan komt ze weer terug in 75. En dan eh, blijft ze spelen tot ze er letterlijk bij neervalt. En ik heb uit die early years een prachtige opname. Karel de Vogel op gitaar. Fred Loggen op de bas, daar hebben we hem. En het stuk heet... Eh, eh, Pierre Beck zingt en speelt. Het stuk heet I didn't slip. I wasn't pushed. I fell. wasn't tripped, I fell. I'll how I'll be glad to speak at an adventure now. There I was, minding my business, thinking that love was only juvenile and Then I fell hand over heels just to love, and I know that I was going out for the last time. I didn't slip, I wasn't pushed, I fell. You bet. was only juvenile pastime. I fell I had over heels into love, and I know that I was going down for the last time. I didn't slip, I wasn't pushed, I fell. big band van Count Basie live at Montreux... toen jazzfestivals nog helemaal hot waren, 1977. Van Count Basie gaan we naar een andere Amerikaan, Harry Connick Jr. Geboren en getogen in New Orleans, op jonge leeftijd piano spelen... en zijn grote doorbraak komt met eh, de filmmuziek in 89 van de rolprint When Harry Met Sally. Waarvan het album meermaals platina wordt. Hij heeft uh, ongelooflijk veel prijzen gewonnen en eh, op veel podia gestaan. Heel veel verschillende soorten cd's gemaakt. Is een eh, zang, schuine piano talent. En ik ga twee stukken van hem laten horen. Eén waar hij zingt en alleen maar piano speelt. En daarna nog een tweede stuk met de hele band zal ik maar zeggen. We gaan luisteren naar uh, Harry Connick Tangerine. stories tell of a girl who's quite a dream, the beauty of her rays. Though you'll doubt all the stories and think the tales are just a bit extreme, wait till you see her face. tangerine. She is all they claim. With her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine. When she dances by, senoritas stare and caballeros sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to tangerine. to just one. Her heart belongs to Tangerine. She's got them all on the run. Her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. Tangerine. Tangerine. nectarine. Oh, figurine, tangerine. Harry Connick, tangerine. En nu weer Harry Connick, maar met de hele band om zich heen. En in een snel swingstuk. Lichtvoetig, maar swingen als de beste. It's alright with me. It's the wrong time in the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but it's such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not her smile, but it's such a lovely smile that it's alright with me. Ooh, you can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. You see, there's somebody I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget somebody too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're such tempting lips. That is alright with me. Come on, Russell. attracted to you. Girl, there's somebody I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? Well, it's wrong game and the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, they're such tempting lips some night alright, it's alright, it's alright. Alright, alright, alright, it's alright, alright, it's alright. Alright, ooh, ooh, baby, baby, sugar, sugar, darling. it's alright. ja, heel bijzonder geëindigd. Harry Connick met zijn uh, eh, kwartet Benjamin Jonah Wolf op de bas. Die hoorden we uh, eh, ongelooflijk zijn best doen. En eh, mooi soleren. Shannon Powell op slagwerk en Russell Malone op de gitaar. Wie ook om zich heen heel veel goede muzikanten heeft verzameld... is Dim Kesber. Die heeft ooit opgenomen Dim Kesber en de Augmenters. Uh, Dim Kesbert heeft in de Dutch Winkel dus de hele tijd gespeeld... en eh, is later voor zichzelf eh, begonnen, zal ik maar zeggen... op de sopraan, tenor, sax en de klarinet. Alistair van de Molen horen we op de trompet. Vincent Koning, een oude bekende hier in Zandvoort... op de gitaar. Peter Beets aan de piano. Beter is er niet. Noah Nickel op de bas en Barry Oldhoff op het slagwerk. <clears throat> En we gaan luisteren naar een compositie van Gillespie. Oep, Bob, Shabam. waren de Ramblers. Eh, het Nederlands orkest, eh, het langst spelend Nederlands orkest... Het eh, bestaat nog steeds, uiteraard met steeds vernieuwende bezettingen. En het komt van de cd De Ramblers in Brussel, 1945-1948... En dat is niet zomaar, want de Ramblers moesten een tijdje direct na de oorlog elders spelen dan in Nederland. Want eh, er was gedoe over hun eh, optreden tijdens de oorlog in Nederland. Eh, ook voor de Duitsers. En hun gedrag was zodanig dat ze eventjes in Nederland niet mochten optreden. Maar de Remders zijn natuurlijk bij ons in het geheugen blijven hangen tot op de dag van vandaag. Zo is er vanmiddag in Den Haag, in muziekcentrum Marcanto aan de Groene Zoom, Marcanto Muziekcentrum... is er de Ramblers Radio Show. Dat is een, eh, een show met eh, allemaal Nederlandstalige liedjes... gezongen door de Ramblers op de manier zoals ze dat destijds deden. Aanvang drie uur. U kunt er zo heen. Muziekcentrum Marcanto. Maak een ritje door de Bollestreek... en reis af naar Den Haag voor de Ramblers Radio Show. Genoeg hierover. Dan ga ik nu naar de Lost Wandering and Blues Band. Een Nederlandse groep zonder slagwerk. Maar des te zullen we maar zeggen. Sugar. my sugar. I never may be my sugar. That's why my baby is so confectionary funny. She never pleads for my money, but when she feeds me on honey, she gets her needs all the time.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 sugar. That's why my baby's so confectionary funny. She never pleads for my money, but when she feeds me on honey, she gets her needs all the time. sugar, that sugar baby of mine. Sugar, that sugar baby of mine. Ja, The Lost Wandering and Blues Band. En we gaan het eerste uur afsluiten. ZFM Jazz, ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En na reclame en nieuws zometeen hebben we nog een vol uur...